Gestart. Mark Visser met het NOS Journaal. De sfeer bij de ons boven verwachting positief, melden bronnen aan de NOS. Er ligt sinds zaterdag een ontwerptekst, maar daarin was nog geen overeenstemming bereikt over honderden onderwerpen. Volgens bronnen gaat het de Fransen lukken om dat aantal terug te brengen tot maximaal 20. Vanmiddag moet er een nieuwe tekst klaar liggen. daarna komen alle landen weer bij elkaar om verder te onderhandelen. En dat kan dan weer de hele nacht duren. Voorzitter van de klimaatop, de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius, wil donderdag klaar zijn met de onderhandelingen. Daarna moeten juristen en vertalers met de tekst aan de slag. Vrijdag om vijf uur zou er dan een getekend akkoord moeten liggen. Bij een steekpartij in een psychiatrische kliniek in Amsterdam vanavond zijn vijf medewerkers gewond geraakt. De verwondingen vallen mee, alle slachtoffers konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis. De dader is een bewoner van de gesloten inrichting... waar onder meer mensen verblijven die zijn veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Zo'n 100 vluchtelingen in Apeldoorn hebben vanavond op straat geprotesteerd tegen de omstandigheden in een opvanglocatie. En ook eisen ze een snellere asielprocedure. Volgens de demonstranten komt er bij regen water het kamp in, maken de wapperende tentdoeken veel lawaai en is het slapen moeilijk. Demonstranten beëindigden hun protest na de toezegging dat hun asielprocedure snel begint. PSV heeft de achtste finales van de Champions League bereikt. De ploeg uit Eindhoven won thuis met 2-1 van CSKA Moskou. Het is voor het eerst in negen jaar dat een Nederlandse club overwintert in de Champions League. Het weer.